uur. Ember Brandsen met het NOS-journaal. In heel Frankrijk hebben de afgelopen dag zeker 3,7 miljoen mensen meegedaan aan manifestaties tegen het geweld en voor de persvrijheid. De manifestaties verliepen overal vreedzaam. De Mars van de Republiek in Parijs was de grootste demonstratie ooit in Frankrijk. Die manifestatie duurde ook veel langer dan was gepland. De stoet werd aangevoerd door de nabestaanden van de 17 slachtoffers van de aanslagen. Volgens het Franse ministerie van Binnenlandse Zaken is het onmogelijk te zeggen hoeveel mensen in Parijs op de been waren. Het Amsterdamse Persmuseum brengt een hommage aan het satirische Franse blad Charlie Hebdo. Een extra tentoonstelling laat verschillende exemplaren zien van het weekblad... dat deze week werd getroffen door een terreuraanslag. Ook zijn er spotsprenten en voorpagina's van kranten te zien... die zijn gemaakt na de aanslag. Zo wil het Persmuseum laten zien wat het tijdschrift inhoudt... en wat de impact van de terreurdaad is geweest. De expositie over Charlie Hebdo is een aanvulling op de lopende tentoonstelling in het Persmuseum over stripjournalistiek. Kolinda Grabar-Kitarovic is de nieuwe president van Kroatië. De conservatieve christendemocraten versloeg de zittend president Josipovic met een klein verschil. Grabar-Kitarovic wordt het eerste vrouwelijke staatshoofd van Kroatië. Ze was eerder onder meer minister van Europese integratie en van buitenlandse zaken. Ze voerde vooral campagne over de slechte economische situatie in Kroatië. In het noordoosten van Nigeria hebben gisteren twee jonge meisjes een zelfmoordaanslag gepleegd. Ze bliezen zichzelf op op een markt. Er zouden vijf doden zijn gevallen. De meisjes worden geschat op nog geen tien jaar.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 www.zfmzandvoort.nl taking our way. Your body shine is diamond, your heart is strong as gold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Queríamos set you free. Fly your heart is strong, it's cold. Baby, wipe your eyes, you got an old soul. Forgetting will set you free. Lioness, take us, take our arms and teach us to do right. Take us, take our arms and teach us. You made a great escape, so now you are safe. Cause you never caved, you never would. You hope the world will take care of business when Kanye even made him famous. But how the world is taking care of business when Kanye is around and free. gamba gamba What do you got to do. to get a drink of soda pop around here.